Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Actievoerders van Greenpeace zijn het dak van de Tweede Kamer opgeklommen. Ze protesteren tegen het Nederlandse stikstofbeleid. Je hoort verslaggever Vincent van Rijn. De actie eh, begon vanmorgen vroeg, iets voor 6 uur. Een blauwe vrachtwagen reed naar de hoofdingang toe. Uit de laadklep kwamen Greenpeace-actievoerders met ladders. Die renden naar het Tweede Kamergebouw, zetten ze de ladders er tegenaan en eh, beklommen het gebouw. En ja, echt in drie minuten ja, zoiets, zoiets was het, stonden ze er bovenop. Volgens Greenpeace gebeurt er veel te weinig om de stikstofuitstoot terug te dringen. De actievoerders zeggen dan ook niet van plan, zijn, niet van plan te zijn het dak van de Tweede Kamer te verlaten. In Ede zijn vannacht zeker 20 auto's beschadigd door brand. Op zes verschillende plaatsen moest de brandweer in actie komen. Volgens deze verslaggever van Omroep Gelderland zijn de auto's in de fik gestoken. Op verschillende plekken in Ede zie je verwoeste auto's. En het is duidelijk dat het gaat om brandstichting. De boel is ook afgezet eh, met politielinten. En het zijn allemaal verschillende auto's en het is ook lukraak door de wijk heen. De politie onderzoekt de boel. We moeten rekening houden met een hoge energierekening, meldt de Telegraaf. De aardgasbuffers in Nederland zijn half leeg en bijvullen is duur. Volgens de krant moeten we daarom hopen dat het deze winter niet steenkoud is. Europa is afhankelijker geworden van Russisch gas en Rusland levert minder dan verwacht. Op een middelbare school in Bladel in Brabant hebben ze opeens allemaal hun huiswerk voor wiskunde af. Dat komt door een nieuwe jonge wiskundeleraar Axel. Die deed mee aan het programma Love Island. Het zorgt voor giechelende tienermeisjes en spontaan meer interesse in wiskunde. Toen ik hem ook voor het eerst zo zag, eh, ja, toen moest ik daar echt wel heel hard om lachen eigenlijk toen ik de klas binnenkwam. Doe je wel extra je best voor wiskunde nu? Tuurlijk, gewoon althuiswerk al, het huiswerk ook maken. Is hij ook een beetje knap? Stiekem wel. Klein beetje wel. Axel merkt ook dat sommige leerlingen nu vaker hun vinger opsteken omdat ze aandacht willen. Het weer nog. Later vanochtend breekt op veel plaatsen de zon door. Het wordt vanmiddag een stuk warmer dan de afgelopen dagen met 22 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.